Velden met het NOS-journaal. Bij een Pakistaans bombardement op een huis in Afghanistan zijn negen kinderen en een vrouw omgekomen. Volgens de Taliban gaat het om vijf jongens en vier meisjes. Op sociale media worden foto's van de dode kinderen gedeeld. Bij luchtaanvallen in andere delen van Afghanistan zijn nog eens vier mensen gewond geraakt. Het geweld tussen Pakistan en Afghanistan leidt de laatste weken weer op. Daarbij vielen tot nu toe honderden doden, zowel militairen als burgers. Soedanezen die zijn gevlucht uit de stad Al-Fashir... zeggen tegen mensenrechtenorganisatie Amnesty... dat ze zijn beschoten, geslagen of gegijzeld door de rebellen van RSF. Vrouwen vertellen dat zij en hun dochters tijdens hun vlucht werden tegengehouden en verkracht. De onderzoekers van Amnesty spraken met 28 mensen die uit Al-Fashir wisten te ontsnappen. De stad werd eind oktober ingenomen door de RSF. De rebellen vechten al ruim twee jaar tegen het leger in Soedan. De strijd heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. In de VS zijn twee rechtszaken van de baan tegen hoge functionarissen die kritiek hadden op president Trump. Een rechter seponeerde de zaken omdat de aanklager in die zaken onterecht was benoemd door Trump. De Senaat had met de benoeming in moeten stemmen en dat was niet gebeurd. De aanklachten werden gezien als een poging van Trump om af te rekenen met zijn politieke vijanden. Het ruimtevaartprogramma waarin NASA en Boeing samenwerken wordt flink ingekort. In plaats van zes bemande missies naar ruimtestation ISS worden dat er maximaal drie. Het programma met de naam Starliner kampt met technische problemen, vertragingen en oplopende kosten. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht aangevallen.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 Sing, sing, sing, sing my dream around. Do do do do do do do do, sing my dream. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do do do do do do do, sing my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around.